Maar er vielen wel meer slachtoffers door zwaar illegaal vuurwerk. In ieder geval doordat eh, dat er meer illegaal vuurwerk is afgestoken dit jaar. Eh, er is minder onderschept, hè. dat was ook voor de jaarwisseling eh, in het nieuws... Eh, dus er was waarschijnlijk meer illegaal vuurwerk in omloop. Vooral kinderen tussen de 12 en 16 jaar raakten vaker gewond door illegaal vuurwerk. Sinds het begin van de oorlog tussen Hamas en Israël zijn in de Gazastrook bijna 600 keer ziekenhuizen, artsen en ambulances aangevallen. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Bij die aanvallen vielen meer dan 600 doden en 770 gewonden. Israël zegt dat ze alleen medische instellingen aanvallen... als ze door Hamas worden gebruikt voor terroristische operaties. Amateurclub Hercules speelt de achtste finale van de KNVB-beker... tegen Cambuur niet in Stadion Galgenwaard. Dat doen ze op het trainingscomplex van FC Utrecht. De vorige ronde wonnen de amateurvoetballers in de Galgenwaard van Ajax. Of het gras in de Galgenwaard geluk gaf aan de amateurvoetballers moet nog blijken. De wedstrijd tegen Cambuur spelen ze op 18 januari. Heb je hem nog staan of ligt die van jou ook al op de straat? In de gemeente Westland zijn kinderen er druk mee kerstbomen ophalen. Zo helpen ze de gemeente een handje en kunnen ze zelf wat bijverdienen. Wel, jij hebt vorig jaar ook meegedaan hè? Ja. En heb je er dit jaar meer? Ik heb er nu 106. Maar hij kan wel werken voor zijn geld, hè, die zoon van je. Ja, zeker. Maar dat is ook wel een beetje de Westlandse mentaliteit, hè. Dus eh, er wat voor doen en er ook iets voor krijgen. Eh, zodoende uiteindelijk kapitaaltje opbouwen. Eh, hoeveel geld heb je gekregen? 16 euro. 16 euro? Ja. Ga je ermee doen? dingetjes kopen. Dingetjes? Ja. ja. Per kerstboom krijgen de kinderen 50 cent. Het weer vanavond en vannacht flink meer wind. Het is dan vaker droog, maar in het noordoosten kan er wel een vlokje sneeuw vallen. Vannacht fors kouder dan de afgelopen dagen, tussen de 1 en 6 graden. Morgen bewolkt met lichte regen en een graad of 4.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 Porque no quieres cuando yo quiero. Está más frío que el mes de enero. Pido calor y no das más que hielo. Hace rato tengo sed de ti. ese poeta pa' endulzarme el oído. Suelta el teléfono, de tu mano conmigo. Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo. Ah. Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía. Ah. Como si no sintiera nada.